die exploderen zodra ze de grond raken. Vanwege de oorlog zijn in één week tijd al een miljoen Oekraïners gevlucht. Dat zegt de VN. Premier Rutte zegt ook dat Nederland klaar staat om zoveel mogelijk mensen op te vangen. Wij zullen zo ruimhartig mogelijk eh, opvang bieden eh, aan Oekraïnse vluchtelingen. Er is op dit moment goed overleg met de veiligheidsregio's om ervoor te zorgen dat we de komende dagen kunnen opschalen waar dat nodig is. En als er daarna verder actie nodig is, dan zullen we uiteraard ook nog weer verder opschalen. Er wordt rekening gehouden met 4 miljoen mensen die weggaan uit Oekraïne. Ondertussen zijn Oekraïne en Rusland weer met elkaar aan het praten. De verwachting is dat er geen vrede komt tussen beide partijen... want de belangen liggen nog behoorlijk ver uit elkaar. Wel is de hoop dat beide partijen het vandaag eens worden over noodhulp aan Oekraïners. Op Giro 555 is in drie dagen tijd al meer dan 10 miljoen euro gedoneerd voor Oekraïners die zijn getroffen door de oorlog. De opbrengst is voor schoon drinkwater, medische zorg en onderdak. Maandag is er een landelijke actiedag op radio en tv om nog meer geld in te zamelen. In Roosendaal in Brabant houdt een café de deuren een paar dagen dicht. Acht medewerkers zitten na carnaval met corona thuis. Volgens de eigenaresse heeft het wel een klein voordeel. Ze hebben nu wat langer de tijd om het café op te ruimen. En ook in Limburg komen er een hoop carnavalbesmettingen bij. Bij de teststraat in Venlo is het bijvoorbeeld hartstikke druk. Ja, ik denk dat ik besmet ben met de carnaval. Ja, dat denk ik wel. Jawel, maar ik was sowieso drie keer gevaccineerd. Ik heb er een keer gehad. Volgens mij, ja, binnen de regels gehouden, ja. Maar u heeft niet eh, minder carnaval gevierd? Of... Nee, ik ben gewoon lekker gegaan. Ik heb er eh, heel veel plezier aan gehad. <laughs> Vorige week werden er bij de GGD in Noord-Limburg nog 1800 afspraken per dag gemaakt. Deze week waren dat er 4000. Het weer vanavond en vannacht blijft het helder. Daardoor kan het ook gaan vriezen. Morgen opnieuw volop zon, iets meer wind wel en een graadje of 10. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Er staan weer lange files op de wegen rond Amsterdam... door de afgesloten spitsstrook op de A7 bij Purmerend. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam... zien we een half uur vertraging voor de aansluiting met de A10. De hele ring van Amsterdam, daar is het eigenlijk in beide richtingen langzaam rijden. De vertraging is in beide richtingen drie kwartier. A9 Diemen richting Alkmaar. Er eh, staat voorknopend knooppunt Velzen 21 kilometer file vanaf knooppunt Holendrecht.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 follow my footsteps, kill milk carton kids. But I am surreal, I live off your grid. I may seem quite harmless, just a hole in your sock. But these fires I start mensen die denken van wat is dit nu in vredesnaam? Het is een single van Francis Alban Blake. En de man achter Francis Alban Blake... tenminste degene die het, eh, de muziek mag uitvoeren... want eh, het is niks anders dan een soort van muzikale nalatenschap... van deze Francis Alban Blake is Frank bol komt dus gewoon uit Nederland. Eh, welkom eh, bij deze Zandvoort eh, draait door. Het is een iets wat ongebruikelijke opening. Maar ja, de tekst die slaat natuurlijk alles op de actualiteit. Goed, we gaan het even wat lichtvoetiger aanpakken mensen. Want daar wordt het ook wel weer eens even tijd voor. Hoewel, ook deze titel doet veel vermoeden. Little Lies van Fleetwood Mac. looking down the. Simple Minds. Met Let There Be Love. Eh, dat is in deze dagen eh, denk ik eh, wel heel erg bewijs als je dat zou kunnen doen. Want dat is toch iets wat heel veel nodig is om elkaar een wat, eh, wat meer het licht in de ogen te gunnen. Ehm, er is, eh, <laughs> ja, ik kom dan altijd even binnen hier en dan kijk ik even wat de eh, gemiste oproepen zijn. Maar er is in Zandvoort een actie aan de gang. En dat, daar gaat het telefoontje over, want het werd mij even onder de aandacht geschoven. is van Alicia Wojtowicz. Dat is een Poolse die hier in Zandvoort woont en is als vrijwilligers eh, vrijwilligster voor een Poolse stichting... een actie gestart om geld en goederen in te zamelen. Nou, en om die goederen, daar gaat het een beetje om. Eh, er zitten een aantal eh, dingen waar ook dringend behoefte aan is. Desinfecterende middelen, verbandgaas, campingbranders... maar ook soorten van zoutoplossingen. Dat schijnt voor de ogen bedoeld te zijn... En dat eh, is eigenlijk allemaal nodig. En nou staat niet eh, precies, want eh, ik heb het even uit de Zandvoortse Courant gehaald. die zouden zich dus moeten kunnen melden bij Alicia, Alicia Wojtovic. Ehm, ja, <laughs> bij ons ontbreken even de gegevens van, van waar je moet zijn. Maar zij haalt de hele handel op. En mocht dat nou niet zo zijn, ja, dan is het eh, misschien handig om het even misschien bij pluspunt eh, neer te zetten, denk ik dan. Dat is dan ook wel een beetje de, de aangewezen plek om, eh, om dat daar te doen. Nou, dat is even in het korte verhaal. je hoorde dus net Let There Be Love van The Simple Minds... en daarvoor Little Lies van Fleetwood Mac. Nou, dat past nog wel veel meer in deze tijd... als het gaat om de muziek die we hebben... Eh, bijvoorbeeld eh, deze, want het eh, is een, een nummer afgeleid van Edwin Starr. Maar Bruce Springsteen deed het in 1985 tijdens zijn live tournee. dat nog eens een keer dunnetjes over. En dan klinkt hij ongeveer zo. in Vietnam. these forces are not in combat, but serving as military advisors to the Army of the Republic of South Vietnam. In other news, President Johnson announced tonight in a televised address to the nation that American fighting forces in Southeast Asia would increase from 75 to 125,000 men, and further increases would be ordered and needed. And this morning, Richard M. Nixon was sworn in as the 37th President of the United States. In Vietnam this week, 185 Americans have been killed and 1,237 wounded as fighting continues. the 60s. He grew up with war on TV every night, a war that your friends were involved in. And uh, I want to do this song tonight for all the young people out there. If you're in your teens, I remember a lot of my friends when we were 17 or 18, we didn't have much of a chance to think about how we felt about a lot of things. And uh, the next time, they're going to be looking at you. And you're going to need a lot of information to know what you're going to want to do. Because in 1985, blind faith in your leaders or in anything will get you killed. Because what I'm talking about here is. Yeah, yeah, yeah. take Bruce, Wings, Bruce Springsteen krijg het wat eh, niet eens over mijn, over mijn mond heen. Maar eh, dat was natuurlijk een eh, nummer wat eigenlijk origineel van Edwin Starr was. Hij bracht het uit in 1985. Eh, eh, en uiteindelijk blijkt de actualiteit nog steeds zo te zijn. Want ja, eh, er zit ook nog iets in als blind faith in your leaders en noem maar op. Dus dat, dat is wel een tekst die mij dan in dat opzicht behoorlijk aanspreekt. En het is ook nog dan eens eventjes de manier waarop Springsteen dat nog eventjes performt. Samen met de E-Street Band. dat was ook met eh, Clarence Clemens eh, erbij. Dat was een eh, vrij energieke bezetting. zeker in de jaren tachtig, toen de Koude Oorlog nog behoorlijk hoogtij vierde. Maar ja, toen wist je tenminste nog een beetje wat je aan elkaar had. en het was nog enigszins een beetje stabiel. Dat is, is het tegenwoordig al, al lang al niet meer. Ehm, goed, we gaan eventjes eh, verder met eh, nog even dat eh, nieuwsbericht erbij pakken uit de Zandvoortse krant. Want ik lees hier net dat als je dat dan doet, dan gaat het even om de spullen die de actie ehm, met zich meebrengt van Alicia uit, uit Zandvoort, van Poolse afkomst, Wojtowicz. Alicia Wojtowicz woont in, of tenminste in ieder geval, de Vinkerstraat. Daar wordt het stukje over over gezegd. Eh, dat doet ze samen met eh, Hanneke Molenaar. En die woont in de Vinkenstraat. En ik denk dat je dan even daar eh, een, een beetje het, eh, het spul eh, neer moet leggen. En dan gaat het dus om spullen die heel erg eh, noodzakelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld desinfecterende middelen, verbandgaas en campingbranders. Dus dat is in het kort het hele verhaal. en ja, dat, dat mag je dus daar inleveren. En dat is dus voor mensen in het oorlogsgebied van Oekraïne. Dat, dat is het, het wat ik even moet doorgeven. Nou, dat heb ik bij deze gedaan. We hebben nog eh, zo'n vijf minuten tot aan eh, de hoofdlijnen van het nieuws. Ik, eh, ik ben iemand die dat liever een beetje overslaat.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 Volgens Oekraïne zijn door een Russische aanval in een woonwijk in Chernihiv... in Oekraïne minstens 33 burgers gedood. Ook vielen er 18 gewonden. Er liggen mogelijk nog slachtoffers onder het puin. Nederland gaat extra goederen leveren aan Oekraïne... heeft minister Ollongren van Defensie bekendgemaakt. Het gaat om onder andere voertuigen, gevechtsrantsoenen en beschermende kleding. Om wat voor soort voertuig het gaat, wil Defensie niet zeggen. Het is zeer waarschijnlijk dat Rusland clustermunitie heeft gebruikt in de stad Kharkov. Maar volgens minister Ollongren is dat voor Rusland niet zonder meer verboden. Rusland en Oekraïne hebben allebei het clustermunitieverdrag van 2018 niet getekend. Het weer. In de loop van de avond duikt op steeds meer plaatsen de temperatuur onder nul. Morgen weer volop zon bij 9 tot 11 graden. Eh, music. Daarvoor hoorde je U2 met eh, One. Ja, die is denk ik eh, toch ook nog wel enigszins gerelateerd met, met alles wat er in de wereld op dit moment afspeelt. En deze die is gewoon om even je zorgen aan de kant te zetten. Dat is hetzelfde eigenlijk ook met dit fijne nummer. Je zou hem eigenlijk nog wel eens in een lijstje als de verrukkelijke 15 aan kunnen treffen wordt eh, gedaan door Leo Blokhuis op Radio 2 op de zondagavond. Dit zijn eh, de mannen van The Cure met Love Song. Linda met You're No Good. Daarvoor The Cure met Love Song. Zullen we er nog even een hele gevoelige tegenaan komen? Sting! van Zandvoort, op 106.9 dames worden alweer uh, eh, neergedonderstraald, jongens. Dat eh, kan weer niet op, want we gaan zo direct eh, weer gewoon live muziek doen. Dat doen we met Melle. ja, want voor die jongens is het gewoon gesneden koek voor Martijn en Marcus. Want die zijn inmiddels ook hier bezig. Ehm, dat was Ganna. Daar heb ik ook nog wel over wat te vertellen. Want eh, zij was bezig met iets over uh, Song voor Leonard. Dat, eh, dat is in het kader van alles wat de voorliefde voor Leonard Cohen. En daar heeft zij een aantal ja, eigen stukken over gemaakt. En dat wil ze gaan presenteren op vrijdag 1 april. Dat is trouwens een dag dat ook Francis Alban Blake iets gaat doen om ja, Francis Alban Blake eigenlijk weer opnieuw tot leven te wekken. Dat is een beetje het korte verhaal. Daarvoor hoor je trouwens Sting met Fragile. Ehm, nog even een andere dienstmededeling. Want dinsdag, eh, eh, dan hebben wij bij de Kant nog Wal Show altijd iets eh, te eten bij, bij het hele verhaal. En dit is het koekje van Hans Botman. Maar het, het koekje van Hans Botman is nog altijd goed. Dus ik heb hem maar opgegeten. Dus Hans, als je zit te luisteren... Hij zit in de inwendige mens. Dus het is allemaal opgelost. Ehm, we zijn aan het einde gekomen aan deze antwoord Draai Door. En dat is altijd dus 6 en zeven eh, vaak live. Een hoge enkele uitzondering aangelaten dat er een eh, non-stop eh, aan staat. Maar normaal gesproken doe ik dat, want dat vind ik altijd leuk om even een beetje warm te kunnen draaien. En ik denk dat deze ook wel een beetje gerelateerd is met alles. Hier is Joe Jackson tot aan het nieuws van 7 uur met The Real Man. us and them. Girls that wore pink, boys that wore blue, boys that always grew better than me and you. What's a man now? What's a man mean?